tien minuten van je tijd om je te zeggen hoeveel ik van je hou. Geef me tien minuten van je tijd om je te zeggen hoeveel ik geef om jou. Ik weet, het is tussen ons uit Waarom word jij niet mijn bruid? Ik ben radeloos van spijt, want ik ben jou nu kwijt. Geef me tien minuten van je tijd om je te zeggen. je tijd om je te zeggen hoeveel ik geef om jou. Geef me tien minuten van je tijd om je te zeggen hoeveel ik van je hou. Geef me tien minuten van je tijd om je te zeggen hoeveel ik geef om jou. is een kijkje in mijn hart, daar is een plaatsje voor jou apart. Jouw naam staat er met goud geschreven om je te zeggen hoeveel ik van je hou. Geef me tien minuten van je tijd om je te zeggen hoeveel ik geef om jou. Om je te zeggen hoeveel ik geef om jou.